Kees Groot met het NOS-journaal. Terreurorganisatie IS heeft in de Iraakse stad Mosul de moskee opgeblazen... waar drie jaar geleden het kalifaat werd uitgeroepen. Dat heeft een woordvoerder van het Iraakse leger gezegd. IS zelf zegt dat de moskee is verwoest door een Amerikaans bombardement. Het Iraakse leger is met steun van de Amerikanen met een offensief bezig... om de binnenstad van Mosul in te nemen. De katholieke kerk in Colombia gaat bemiddelen om de programmamakers Dirk Bolt en Eugenio Vollender vrij te krijgen. Media in Colombia melden dat de twee inderdaad zijn ontvoerd door guerrillabeweging ELN. In de hoofdstad Bogota is door journalisten betoogd voor vrijlating van de Nederlanders. Bolt en Vollender werden zaterdag ontvoerd toen ze in het noorden van Colombia opname maakten voor het programma Spoorloos. Twee Amsterdamse advocaten worden ervan verdacht dat ze een vrijwilligster van de politie hebben omgekocht. Op die manier kregen ze vertrouwelijke informatie die ze konden gebruiken in rechtszaken. Het OM eist taakstraffen van 200 uur tegen de advocaten. Justitie rekent hen zwaar aan dat ze het vertrouwen van burgers in advocaten hebben ondermijnd. De politie heeft acht mensen gearresteerd na een vechtpartij in een winkelcentrum in Venlo. De vechtpartij ontstond volgens de politie toen twee personen werden belaagd door een grote groep mannen. Wat de precieze aanleiding is geweest is nog niet duidelijk. De politie vraagt getuigen om contact op te nemen. De man die op nieuwjaarsdag voor de woning van koning Willem-Alexander in Wassenaar wartaal uitsloeg en daarom werd opgepakt, is vrijgesproken van bedreiging. De 35-jarige man zei dat hij met prinses Amalia wilde trouwen. Volgens de rechtbank was de man vooral verward en was steeds duidelijk dat hij geen kwaad in de zin had. Het weer, vannacht is het zwoel met 16 tot 21 graden. Morgen veel zon en 25 tot 35 graden. Later meer wind en enkele buien. Vrijdag en in het weekend is het minder warm en licht wisselvallig. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon.